chaotisch verlopen. Er waren zoveel deelnemers dat niemand de discussie nog kon volgen. GroenLinks-leider Halsema twitterde dat haar beeldscherm op een fruitmachine leek... en D66-leider Pechtold zei dat hij er zeeziek van werd. Volgens RTL trok het debat 27.000 bezoekers. Die namen samen meer dan 30.000 tweets verstuurden. RTL-journalist Frits Wester noemde het debat na afloop een geweldig experiment. Het Nederlandse hockeyelftal heeft een nieuwe bondscoach. Het is Paul van As, de trainer van HGC en het afgelopen jaar ook assistent bondscoach. Van As volgt Michel van den Heuvel op, die twee maanden geleden door Hockeybond werd ontslagen na teleurstellend verlopen WK. Tot besluit het weer, het is een heldere nacht. De temperatuur daalt tot 8 graden. In de ochtend kans, lokaal wat kans op mist.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 die verdacht wordt van een moord in Peru... Volgens de Chileense politie worden alle hotels in de grensregio gecontroleerd. Ook wordt gezocht naar andere sporen, maar tot nu toe zonder resultaat. Als Van der Sloot wordt gevonden, zal Chili hem direct uitleveren aan Peru. De 22-jarige Nederlander wordt ervan verdacht dat hij zondag in zijn hotelkamer in Lima... een Peruaanse vrouw van 21 heeft gedood. Haar lichaam werd gisteren gevonden. Van der Sloot was toen al doorgereisd naar Chili. De Nederlander is ook nog steeds verdachte in de vijf jaar oude verdwijningszaak van Natalie Holloway op Aruba... Opmerkelijk is dat zowel die verdwijning als de moord in Peru plaatsvonden op 30 mei. Amsterdam neemt vandaag afscheid van de strippenkaart. Reizigers kunnen alleen nog met de tram en bus als een OV-chipkaart hebben. Bij de metro gold dat al langer. Ook kunnen reizigers nog een los kaartje kopen. Na Rotterdam is Amsterdam de tweede vervoersregio die helemaal is overgestapt op de OV-chipkaart. Van minister Eurlings mag een regio de strippenkaart afschaffen als er aan een aantal criteria wordt voldaan, zoals een goede beveiliging, een soepele overgang en een gelijk prijsniveau. In de Golf van Mexico is BP erin geslaagd een zaagblad los te krijgen dat eerder op de dag klem kwam te zitten. De lekkende oliepijpleiding moet in twee